130 mensen worden nog altijd vermist. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn inmiddels 9000 woningen door de branden verwoest. Meer dan 5000 brandweermannen worden ingezet om het vuur te blussen. President Trump heeft na aandringen van zijn vrouw Melania... een veiligheidsadviseur aan de kant gezet. Mira Ricardel wordt overgeplaatst naar een andere functie... binnen de Amerikaanse regering. Melania Trump liet eerder via een woordvoerder weten... dat Ricardel niet de eer verdiende die het, het Witte Huis te mogen dienen. De twee zouden ruzie hebben gekregen tijdens de Afrika-reis... die de president Schaal vorige maand maakte. Volgens CNN ging de ruzie onder meer over wie waar ging zitten in het vliegtuig. Het weer, het kan eerst nog nevelig zijn. Later wordt het op veel plaatsen een zonnige dag. Het wordt daarbij 10 tot 14 graden. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. Ook morgen eerst grijs en later zon. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in Noord-Holland stelt nog niet veel voor. Wat drukt op de A7 Hoorn-Zaandam. Langzaam rijden tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Nou, dat kost je 5 minuten. A44 ook, Den Haag-Amsterdam. 5 minuten extra tussen Sassenheim en de afrit Noordwijkerhout. En de N207, Alfa aan de Rijn naar Hillegom.